Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Zes mensen in Groningen zijn gewond geraakt bij een explosie op hun boot. Het ging mis in de buurt van een jachthaven bij een camping op het Zuidlaardermeer. Waardoor de boot de lucht in ging, weten we niet. Deze verslaggever van RTV Noord sprak met een medewerker van de camping. En die vertelde wat er gebeurde eh, zo rond, het park voor Ja, een grote explosie. Eh, mensen kwamen even hun eh, nieuwe bootje laten zien. Uh, ze wilden hem starten. Ja, en op dat moment ging het fout. Die man die beschreef het aan mij en zei ja, ze werden gewoon weggeblazen. Meerdere ambulances, een duikteam van de brandweer en een traumahelikopter werden erbij gehaald om de opvarenden te helpen. De politie kan nog niet zeggen hoe het met ze gaat. ID&T gaat niet meer via de rechter proberen te regelen dat festivals meer mogen. Samen met tientallen andere evenementenorganisaties waren ze dat van plan. ID&T vond dat het kabinet de festivalregels niet goed heeft onderbouwd nu ze alle adviezen hebben ingezien, zeggen ze dat het weinig zin heeft om naar de rechter te gaan. Wie van België naar Nederland reist zonder coronabewijs kan vanaf zondag een boete krijgen van 95 euro. De marechaussee kondigt grenscontroles aan. Aan de grens met Duitsland wordt voorlopig niet gecontroleerd. Dat komt omdat de risicogebieden vooral in Zuid-Europa liggen. België, delen van Frankrijk, Spanje en delen van Portugal zijn geel op de coronakaart. En er gaan de komende tijd een hoop grote prikstraten dicht. De megahallen zijn niet meer nodig nu veel mensen een coronavaccin in hun arm hebben zitten. Verslaggever Mark Hamer loopt door de XL-locatie in Houten, vlakbij Utrecht. En ziet dat het inderdaad wel mooi geweest is. Ja, ik merk wel een verschil hoor met twee maanden geleden. Toen stond ik niet hier, maar bijvoorbeeld bij de jaarbeurs. Toen stond er echt een enorme rij uh, eh, voor lak voordat hij open ging. En dat was ook een enorme stroom die, eh, die langskwam uh, die, die dag. En ja, als ik nu kijk, het druppelt wat binnen. De GGD blijft nog wel prikken in bijvoorbeeld buurthuizen, moskeeën en in prikbussen. Heb ik het weer nog verspreid over het land. Kans op een bui, soms met onweer. Vanavond wordt het droog en het koelt vannacht af naar 9 tot 15 graden. Morgen begint ook droog, later toch weer regen. En het wordt zo'n 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de N206 Katwijk, Leiden, staat tussen de aansluiting met de N441 en de A44 een file van 2 kilometer.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 Timanovskaya had kritiek op haar coaches en vreest het regime in Minsk. Op een plezierjacht op het Zuidlaardermeer in Groningen... is door nog onbekende oorzaak een explosie geweest. Zes mensen raakten gewond, van wie vier ernstig. En de Nederlandse handbalsters zijn op de Olympische Spelen uitgeschakeld. In de kwartfinale verloren ze kansloos van Frankrijk. Het weer. In de loop van de avond wordt het overal droog. Morgen eerst ook droog, maar later weer buien en 22 graden. Chomoloco. shake Then she got in that motherfucker, had her face down.